Dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar, zeggen onderzoekers van Pointer. De douane denkt dat het nog maar het topje van de ijsberg is. Ze doen steekproeven bij de post. Dus er worden waarschijnlijk veel meer pakjes met ecstasy of cocaïne verstuurd dan we tot nu toe weten. In Australië is nog iemand overleden na een ongeluk met een springkussen. Een jongetje van 11. Afgelopen week had hij een feestje op een basisschool. Het springkussen werd 10 meter de lucht ingeblazen door een harde windvlaag. Meerdere kinderen vielen toen naar beneden. De premier van Australië stond er ook al bij stil. I just pray that you'll um, have great family around you and great friends and, and that you'll be able to come through this horrific tragedy. Zes kinderen hebben het ongeluk niet overleefd. De coronapersconferentie van gisteravond is een kijkcijferhit. Er keken in totaal bijna 6,9 miljoen mensen naar. Bij de vorige van afgelopen dinsdag zaten iets meer dan 5 miljoen mensen voor de buis. De Amerikaanse YouTuber Jake Paul heeft voor de tweede keer dit jaar van een belangrijke oud-bokskampioen gewonnen. Lukte deze zomer ook al, maar toen omdat de jury hem als winnaar aanwees. En dus wilde die oud-bokskampioen revanche maar dat was niet echt een succes. In de zesde ronde sloeg Jake Paul een knock-out. He is the winner by way of knockout and still undefeated. The problem child, Jake Paul. Ja, je hoort een enthousiast publiek ineens, want tot die knockout vonden ze het eerst maar een saaie boel. Er klonk zelfs boelgeroep. Het weer nog. Het is bewolkt en op sommige plekken mistig. Ook later vandaag blijft het in het hele land grijs bij 8 of 9 graden. Vanaf morgen wordt het kouder en zonniger. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De afsluitdijk de A7 is in beide richtingen dicht bij Brezandijk. Er is daar namelijk een ongeluk gebeurd. Je kunt omrijden via Flevoland.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 Natuurlijk mag kerstmuziek dan natuurlijk niet ontbreken... maar eh, volgende week gaan we natuurlijk bij ZFM Jazz echt los met kerstmuziek. Nu ook al een paar kerstnummers in het hele programma. Nou, dit was natuurlijk Julie London met dat fantastisch nummer... Een Warm December. Nou, het is nog niet zo heel koud... maar ik heb begrepen dat het midden van de week, einde van de week... de kou en de vorst zich toch een beetje gaat inzetten. En wie weet zelfs een witte kerst. Eh, andere kerstmuziek die aan bod komt zijn... Eh, Jamie Cullum, Nora Jones, nieuwste cd... Eh, Capmo, Scott Hamilton, Michelle Davids en de Gospel Sessions... Tilbrunner en de nieuwste cd van Jose James. Maar de rode draad in de uitzending is deze keer eigenlijk eh, eh, het zingen in de jazz. Jazz zingen, eh, daar speelt natuurlijk timing, ritmiek, frasering en improvisatie een belangrijke rol. En ja, onder andere werk van uh, Jazz Maya Horn, Dina Washington, Ledici, Nina Simone. Nou, zo kan ik wel doorgaan. Ook natuurlijk vandaag ook instrumentale jazz. Billy Strayhorn, Anton Gauss met Angelo Verploegen... Jazz af het Concertgebouw, Tony Force, Rick van den Berg. Nou, een lange lijst en twee uur de tijd om het een en ander te gaan draaien. Ik hoop dat je er klaar voor zit. En dan begin ik met een fantastisch eh, clubje, dames. En ja, vooral dames. En die heet Artemis. Luister en geniet, zou ik zeggen. Artemis en het nummer wat ik uitge... It's Magic. Ja, iedereen hoopt natuurlijk op een beetje magic met kerst. it's magic, then why can't it be everlasting? Like the sun that always shines, like the poet's endless rhyme, like the galaxies in time it's pleasing, then why can not it be never leaving? Like the day that never fails, like on seashores there are shades. with a smile. enough for everyone. jullie de zangeres herkend? Dat was natuurlijk Cecile McLaurin Solvent. En ja, bestaande supergroep in de jazz. Nou, dit wordt tot een supergroep eh, gerekend. Want het is een vrouwelijk eh, groep. Bestaande uit, en ik zal ze opnoemen... want het zijn eigenlijk allemaal hele bekende. Muzikaal leider René Rosnes op de piano. Melissa Aldana op de klarin, eh, op eh, de tenor, Annette Cohen, klarinetist, Trompetist Ingrid Jensen. Drummer Alison Miller, ook niet de eerste beste. Eh, bassist Noriko Uda. Nou, een topformatie met een geweldige cd, Artemis uit 2020. Uh, ja, tijd voor iets instrumentaals. kom ik bij Billy Strayhorn, bekend van natuurlijk Duke Ellington. Something to Live For. Eh, dat komt van de cd The Peaceful Side. Een cd, of LP was het eigenlijk toen. Maar het is ook inmiddels op cd 1961. En Billy Strayhorn, die kennen we natuurlijk allemaal van zijn periode. 25 jaar of meer geloof ik bij de Duke Ellington Orchestra. Waar hij was componist, tekstschrijver, arrangeur. Uh, speelde ook piano. Maar die man heeft zelf eigenlijk maar één eh, solo eh, LP opgenomen. Dat is The Peaceful Side of Billy Strayhorn. Staan, ja, Something to Live voor een prachtig nummer. Is ook een geweldige uitvoering van ditzelfde nummer... door Nina Simone van een cd'tje Nina Simone Sings Ellington. Laat ik ook horen. Omdat, ja, ik, zang was de rode draad. En Nina die mag natuurlijk niet ontbreken. Emotievol. I want something to live for. Someone who'd make my life an adventurous dream. Simone mag natuurlijk niet ontbreken... in het rijtje topvocalisten uit de jazz. En het is iemand die haar kan benaderen. Eh, en dat is een zangeres, een R&B-zangeres. Ledici heet zij, komt uit eh, Oakland, uh, California. En nou, het is niet eenvoudig natuurlijk om Nina Simone eh, te kunnen, uh, goed te kunnen zingen. Maar deze zangeres heeft een, mogelijk een nog breder stembruik. En ja, zij, zij, doet dat fantastisch. Haar naam is Ledesi. En misschien heb je wel van haar gehoord. Ik kende haar eigenlijk niet goed totdat ik deze cd een keer beluisterde. En iedereen kent het nummer My Baby Just Care For Me. Maar nu in de uitvoering van Ledesi. Dit komt van een cd Ledesi Sings Nina Simone. cd 2021, dus vers van de pers. feels good. Mm-hmm. don't care for My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't He says, Beyonce, is not this style. just cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for. He don't care for high tone places. deze wijze probeert Ledici eh, de, eh, de, muziek van eh, Nina Simone levend te houden. Nou, dat is een aardig geluk met deze cd. Pracht cd. En als je denkt dat orkest klinkt toch enigszins bekend. Metropoolorkest onder leiding van Jules Buckley. tijd voor iets heel anders. Iets rustigs. Komt-ie. Even kijken wat ik hem heb. En dat doen we met het Martin Wind Quartet. Bassist en componist. Ja, was voor mij niet zo'n hele bekende. Martin Wind, eh, bassist en eh, componist. Eh, Duitsland geboren, in 1968 naar Amerika gegaan. Daar heel veel succes, heel veel cd's gemaakt. Hij is nog een tournee geweest hier in onze contraille met Philip Katrien. En ja, prachtige muziek zou ik zeggen. Eh, kerst had ik toch beloofd iets van te draaien. En dat ga ik nu waarmaken met eh, Jamie Cullum. The Piano Man at Christmas heet die cd. cd'tje uit 2020. Opgenomen al in de covid-periode. En als je aan kerstalbums denkt... dan eh, denk je natuurlijk aan een big band met weelderig strijkorkest. En Cullum plaatst ons in deze geluidswereld vanaf zijn nummertje It's Christmas... met een stijlvolle aanvulling van pianist Ross Stanley. mooi nummer. Eh, luister en geniet van eh, de Pi eh, Piano Man at Christmas. It's Christmas. Jamie Cullum. First of December and here come the songs. I look at you and think, what could go wrong? Cause it's Christmas. Why can't we all just get along? Let's make it happen. Let's make amends. You won't fill your stocking if we can't be friends. Cause it's Christmas. So why can't we all just get along? Everybody's crowding around the Christmas tree, digging out the best of themselves. So shove your petty differences right up the chimney, please. At least until the drums of the twelve. Do you hear the choir singing? Those sleigh bells don't stop ringing. Uh, you can stop your crying. Come on, let's make some new memories well, of course, there'll be laughter and tears. Bring me all of the colors and leave them right here, cause it's Christmas. Yeah, it's Christmas. ship is sinking. Come on, let's make some new memories. Well, of course, laughter and tears bring me all of the colors I need around. Piano Man at Christmas, een kerstcd'tje uit 2020 eh, van eh, Jamie McCallum. Eh, de titel en het hoesje van het recente album van Angelo Verploegen... lijken een hint naar op tournee gaan. Maar dat heb je helemaal fout. Want verder dan stilstand en thuisblijven... kwamen Verploeg en de zijne niet in het coronajaar 2020. Tijd voor bezinning dus. En terugkijkend naar 35 jaar toeren en spelen op steeds andere plekken. Reizen en nieuwe indrukken opdoen. En zijn nieuwe cd'tje heet dan ook The Art of Traveling Light. Angelo Verploegen, Vlugelhorn, Wim Bronnenberg, elektrisch gitaar... Jasper van Hulten, drums... En een mooi nummertje, het slotnummertje van die cd is eh, eh, heel bekend. Een echte, dat, ik, dat herken je meteen. Angelo Verploegen. The Art of Traveling Light. Dat vond ik meteen een mooi Je Traveling Light. Misschien ga je nog weg met de kerst. Eh, hoewel het moeilijk wordt. Hè? Je mag met kerst geloof ik nog vier personen ontvangen. En de overige dagen slechts twee. Dus het reizen zal toch ook wel enigszins beperkt worden. Maar goed, Traveling Light is eh, eh, een, een, leuk thema om even op door te gaan. En daar kwam ik tegen een eh, I Wish I Could Go Traveling Again. En dat is van Stacey Kent van haar nieuwste cd. go traveling. Wish I Were Traveling Again. Film uh, Stacy Kent. En eh, daar speelt op mee Art Hirahara. Pianist volgens mij. volgens mij staat die Stacy Kent ook geprogrammeerd in de Oosterpoort in Groningen ergens in dit jaar. als je een fan van hem bent moet je daar zeker naartoe gaan. Mits het natuurlijk allemaal door kan gaan. Maar ja, dat staat volgens mij voor mei juni op de rol. Dus we hebben nog even te gaan. En wie weet, wie weet is het dan allemaal wel mogelijk. Eh, tot slot van het Traveling Light gebeuren. Een nummertje van onze grote vriend Alexander eh, Bates. En dat doet hij samen met Judith Nijland. Hebben ooit een cd gemaakt, Traveling Light. Een cd uit 2013. En de titelsong daarvan, Traveling Light. Ja, toch handig als je misschien met kerst op visite moet ergens... en je blijft logeren. Neem niet te veel mee. I'm traveling light because my man has gone. So from now on, I'm traveling light. He said goodbye and told. So from today. looking now. dit was natuurlijk Alexander Beest op de de, eh, de sax en eh, Judith Nederland eh, nam het vocale gedeelte voor haar rekening. Uh, Traveling Light van de gelijknamige cd 2013. Ja, in Zandvoort wonen veel liefhebbers van Scott Hamilton. En ik had kerstmuziek beloofd. Nou, als je echt kerstmuziek wil... dan moet je de kerstcd van Scott Hamilton in de cd-speler duwen. Want dan heb je meteen de neiging om je rood-groene trui aan te trekken... en bij de boom te gaan zitten, een glaasje gluwijn te pakken... en te genieten van zijn klanken op de eh, saxofoon. Nou, eh, Scott Hamilton is altijd Scott Hamilton natuurlijk. Hij speelt zoals hij is. Eh, altijd een beetje hetzelfde. Maar deze kerstcd is toch zeer de moeite waard. Vandaar de Christmas Waltz, Scott Hamilton. daar komt die Scott Hamilton. Een heel bekend nummer. ja, dat was eh, Scott Hamilton. En hij was niet alleen gekomen deze keer. Hij had een heleboel strijkers bij zich. Prachtige cd, echt voor de dagen met kerst zou ik zeggen. Eh, ik had het over zangeressen. Zangeressen met uh, grote klassen. En daar hoort, reken ik ook Nancy Wilson bij. Of van een cd de, met George Shearing. En een stukje ervan, want het is een lang nummer. Even oh nee, toch niet. Valt mee. The Nearness of You. the pale moon that excites me, that thrills or delights me. Oh no, it's just the nearness of you. It's just the nearness of you. When you're in my arms, and I feel you so close to me. Ja, Nancy Wilson mag ook absoluut gerekend worden... tot het rijtje klassenzangeressen. Eh, eh, uitmuntende frasering. En, eh, nou, top, top. iets, tijd voor iets heel anders. Ik kwam een cd tegen van een Italiaan. En de Italiaan heet Giovanni Costello. En die had samen met het... ja, even kijken hoe die band heet. De, de SWR Big Band een cd gemaakt. True Italian Stories, dat is een 2019. Via Conme staat erop. En ja, dat is eigenlijk een mix van eh, Zuid-Italië. Je moet je voorstellen, een glaasje wijn en de swing van de uh, eh, SWR Big Band. Een perfecte combinatie van Italiaanse grandeur en de lichtheid...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 Out you do, boom, boom, boom. terra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo. C'è un accappatoio azzurro, fuori piove un mondo freddo. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. dream of you. Shapes, Out you do be doo, she boom, she boom. Out you do be doo, she boom, she boom. Out you do be doo. Eh, Giovanni Costello en de SWR Big Band. Eh, eh, ja, heb je genoeg van kerstmuziek, dan kan je dus deze cd opzetten. Want het is, ja, is toch wel erg aangenaam. Dus voor de feestdagen zou ik zeggen. je hebt geluisterd naar het eerste uur van ZFM Jazz... samenstelling, presentatie, Alco Beuving. En we gaan na de klok van 11 uur gewoon nog een uurtje door... met ja, een beetje kerstmuziek en natuurlijk ook gewoon lekkere jazzmuziek... om van te genieten, om een beetje... nou, misschien zit je nog de krant te lezen... misschien ben je bezig met voorbereidingen voor kerst. Je kan, hoeft toch niet naar buiten te gaan. Alleen de supermarkten mogen nog maar open. Dus wie weet zit je wel gewoon lekker rustig thuis. En eh, ja, na de klok van 11 zijn we terug.